Michel Koenen met het NOS-journaal. In het midden en oosten van de VS veroorzaakt winterweer veel overlast. Bijna 300.000 huishoudens zitten zonder stroom door sneeuw en ijsvorming. Zo zitten elektriciteitskabels in de staat Tennessee onder een ijslaag van 1 centimeter. In Chicago en de staat Illinois is 30 centimeter sneeuw gevallen. In de getroffen staten zijn duizenden vluchten geannuleerd. Het winterweer trekt nu verder richting het noordoosten. zuidelijke staten als Alabama en Georgia hebben juist weer last van extreme regenval. Er wordt gewaarschuwd voor plotselinge overstromingen en tornado's de Nederlandse luchtvaart is de klap van de coronapandemie vorig jaar nog niet te boven gekomen. In totaal vlogen 29 miljoen passagiers via de vijf grootste luchthavens van Nederland. Dat is ruim twee derde minder dan in 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus zich wereldwijd verspreidde. Besmette zorgmedewerkers die mogen vanwege het hoge aantal coronabesmettingen onder het personeel toch werken. Maar alleen als het echt niet anders kan. Dat staat in een nieuw advies van de Federatie Medisch Specialisten. En ze moeten dan, als het even kan, niet worden ingezet bij afdelingen met veel kwetsbaren, zoals kankerpatiënten. En volgens de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb is het nog geen gelopen race dat de Koningshavenbrug, beter bekend als De Hef, wordt ontmanteld voor een miljoenenjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Abu Taleb zegt in het AD dat er nog geen vergunning is aangevraagd, daarom is er ook nog geen besluit genomen over het verzoek. Eergisteren zei de gemeente nog dat dat wel zo was. Het nieuws dat de brug mogelijk wordt afgebroken zodat de jacht erdoor kan, zorgde voor veel ophef. Abu Talib zegt garanties te willen dat het ontmantelen zonder schade kan... en dat bezels daadwerkelijk de kosten vergoedt.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 Het is tijd kom bij de eerste rond. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bom Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien. Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend. Even los met z'n allen, even zonder de zorgen. Of op zijn minst of we waren voor morgen. En breng een toast op de eerste rond. Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen.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 Net die meisjes voelen dit. Ook meisjes club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens pres meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik doordat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Ook die meisjes doen. ze wordt hater Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond Je leggings zit strak en trek je poenie lippen samen Immoralen doen het anders, ik moet nat en vies zijn Beuken laat je staan, kan hij zwaai Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn Gekke meisjes willen heel veel seks.